Vrijdagavond werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Vinkoog schreef tientallen dichtbundels en stond bekend als de oudste hippie van Nederland. Hij praatte graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. In 1951 stelde Vinkoog de poëziebloemlezing Atonaal samen... met werk van vernieuwende dichters die sinds die tijd de vijftigers werden genoemd. In 2004 werd hij gekozen tot dichter des vaderlands. Simon Vinkoog zou over een week 81 zijn geworden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft op bevel van oud-vice-president Cheney... jarenlang een terreurbestrijdingsprogramma achtergehouden voor het congres. Dat melden de New York Times en persbureau AP. Het congres zou acht jaar lang niets hebben geweten over het terreurbestrijdingsprogramma. Het programma is vorige maand stilgelegd door de directeur van de CIA... die zegt dat hij niet van het bestaan van het project afwist. Europa geeft voorlopig geen ontwikkelingsgeld meer aan Niger... omdat de president langer aan de macht wil blijven. De laatste termijn van de 71-jarige president Tanja loopt in december af. In een poging langer aan te blijven heeft hij het parlement en het constitutionele hof ontbonden. Hoeveel ontwikkelingsgeld Niger nu misloopt van de EU is onduidelijk. In Mexico zijn bij een reeks aanvallen in de deelstaat Michoacana zeker drie agenten en twee militairen gedood. Zes politiemensen raakten gewond. Op zeven plaatsen openden mannen met automatische geweren en granaten het vuur. Volgens diverse media zijn de aanvallen een vergelding voor de aanhouding van een drugsbaron. In Michoacana zijn veel drugskartels actief. In Nijmegen heeft gisteren een grote brand gewoed bij een bedrijf met chemische middelen. De brand ontstond na een ontploffing in een hal. Een medewerker raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester De Graaf van Nijmegen zei dat er bij de brand geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het weer vanuit het zuidwesten regen die zich in de loop van de ochtend uitbreidt.